komt door de sluiting de afgelopen dag van twee noodopvanglocaties in Breda en Nijmegen. Zo'n 200 mensen moesten daarom terug naar Ter Apel. Van hen is een deel naar een noodlocatie in Heerenveen gebracht, maar niet iedereen kon daar terecht. De Tweede Kamer gaat waarschijnlijk akkoord met de aankoop van extra aandelen Air France KLM. Tijdens een debat bleek dat een meerderheid het net als minister Kaag belangrijk vindt... dat de Nederlandse staat invloed houdt op de luchtvaartmaatschappij. Daarom zal de Kamer de komende dag waarschijnlijk instemmen met het kopen van nieuwe aandelen... voor een bedrag van ongeveer 220 miljoen euro. Helemaal van harte gaat dat niet. Veel Kamerleden vragen zich af waar dit eindigt. De Kroatische tennisser Marin Cilic heeft op Roland Garros voor een verrassing gezorgd... door Daniel Medvedev de nummer 2 van de wereld uit te schakelen. De Rus ging in drie sets kansloos ten onder. Daarmee bereikte Cilic voor het eerst sinds 2018 de kwartfinales in Parijs. Eerder op de dag zorgde de 19-jarige Deen Holger Rune voor een stunt... door de als vierde geplaatste Griek Tsitsipas uit te schakelen. In het dubbelspel op Roland Garros hebben twee Nederlanders de halve finales bereikt. Zowel Jean-Julien Royer als Matwee Middelkoop ging door. Ze hebben allebei een buitenlandse dubbelpartner en moeten nu tegen elkaar. De komende dag kan ook Wesley Koolhof zich nog plaatsen voor de halve finales van het dubbeltoernooi. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 5 en 8 graden. In het binnenland kan wat mist ontstaan. Overdag geregeld zon en weinig wind. Maar smiddags enkele pittige buien, mogelijk met onweer en windvlagen. Het wordt 17 tot 20 graden. De rest van de week wordt het geleidelijk wat warmer. Woensdag kunnen er nog wat buien vallen, maar daarna is het overwegend droog met geregeld zon. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM.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 You took for granted all the times I never let you down. You stumbled in and bumped your head. If not for me, then you'd be dead. I picked you up, put you back on solid ground. If I go crazy, then will you still call me Superman?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 So, baby, can you tell me what it do, girl? Cause I've been waiting Pick up all your calls on site. We can fly to Acapulco for the night. I can tell you on that ball shit I like. Cause when you said you pay the bill, had me singing like, ooh, can't nobody do it like you. So baby, can you tell me what to do? can survive, but I don't know until I vibe with it. I'ma get behind and grip them thousands to the side. It. I got a rose so out the door, but you might as well to ride with. She know if she dealt with me, she gon' have to let me dive in. I like to do things to make you smile. just say you fucking with me, babe, I'ma stop fucking around. You know, I take you out, I gotta take you down. Tonight, I gotta test drive before I'm For sure. They don't make me wait, I'm a real player, I wanna play. And you be looking like the way you look, the way you taste. And if it check out, then maybe I'ma bring a check out and bustin' that down.